Meer dan 100 anderen raakten gewond. Een stroomgenerator ontplofte op een drukke markt in het centrum. Het is onduidelijk of het om een ongeluk of een aanslag gaat. Basra in het zuiden van Irak is een belangrijke doorvoerhaven voor olie. Door overstromingen in Centraal-Europa zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. In het oosten van Duitsland verdronken drie mensen in een ondergelopen kelder... en in het noorden van Tsjechië vielen volgens de brandweer vier doden. In het zuiden van Polen werd iemand meegesleurd door een rivier... Een stad in het zuiden van Polen is helemaal ondergelopen. Veel mensen staan op het dak van hun huis te wachten op hulp. Bij een stuwmeer in Polen is een dam gebroken. Daardoor wordt in de Duitse stad Görlitz gevreesd voor een vloedgolf in de Nijse, een grensrivier tussen Duitsland en Polen. De bewoners zijn opgeroepen om hoger gelegen gebied te zoeken. In de Verenigde Staten is Alina Kagan beëdigd als rechter in het Hoge Rechtshof. Ze wordt de derde vrouw in het hoogste Amerikaanse rechtscollege dat juridische geschillen toetst aan de Amerikaanse grondwet. De Amerikaanse Senaat had donderdag met haar benoeming ingestemd. De 50-jarige Kagan staat bekend als gematigd progressief. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof bestaat uit negen leden die voor het leven worden benoemd. Omdat Kagan een andere progressieve rechter opvolgt... blijven de verhoudingen tussen progressief en conservatief ongewijzigd en blijven de conservatieve rechters nipt in de meerderheid. In de eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. De uitwedstrijd tegen Heerenveen werd met 3-1 gewonnen. Eerder op de avond won NEC thuis met 1-0 van VVV Venlo. De Graafschap Excelsior werd 3-0, net als Heracles Willem II.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 Let's have a party on your radar. That was a fast journey.